10 uur. Gert Kluuk met het NOS Journaal. Het aantal gebruikers van de nationale hypotheekgarantie dat zijn huis met verlies heeft moeten verkopen... is het afgelopen half jaar verdubbeld. Sinds januari deden 600 huishoudens een beroep op het Waarborgfonds. De helft van het aantal gedwongen verkopen werd veroorzaakt door echtscheiding. In 10% van de gevallen was werkloosheid de oorzaak. Volgens nag directeur Schiffer valt de toename van 300 naar 600... gezien de kredietcrisis nog mee. Delen van, dorpen in van de dorpen Reuver en Zwalmen in Limburg zitten sinds vannacht zonder water. Volgens de waterleidingmaatschappij Limburg zitten er vijf breuken in de waterleidingen. Waardoor die zijn veroorzaakt is nog onduidelijk. Hoeveel mensen er zijn getroffen kan de waterleidingmaatschappij ook niet zeggen. Volgens een woordvoerder van het bedrijf heeft de reparatie extra prioriteit vanwege het warme weer. Er zijn in Reuver en Zwalmen noodtappunten geïnstalleerd waar mensen emmers en jerrycans met water kunnen vullen. Dit water moet wel eerst worden gekookt voordat het kan worden gedronken. Wetenschappers zeggen dat ze de kans kunnen berekenen dat iemand ouder wordt dan 100. Dat staat in het wetenschappelijk weekblad Science. De Amerikaanse wetenschappers hebben in 15 jaar tijd 1100-plussers onderzocht. Ze hebben bij die mensen specifieke stukjes DNA gevonden... die er waarschijnlijk mede verantwoordelijk voor zijn dat mensen zo oud worden. De wetenschappers benadrukken dat de test nog niet klaar is voor de praktijk. Er moet eerst aanvullend onderzoek worden gedaan. Met de huidige maatregelen wordt het fileprobleem niet opgelost. Dat blijkt uit een analyse die verkeersminister Eurlings heeft laten uitvoeren. Vooral rond de grote steden en in Brabant wordt het fileprobleem alleen maar groter. Dat komt doordat het aantal auto's blijft groeien. Volgens de prognose zal de situatie na 2020 nog verder verslechteren. Ook het openbaar vervoer in de grote steden krijgt te maken met een capaciteitsprobleem. Het weer, eerst wat wolkenvelden, daarna zonnig.